Brandsen met het NOS-journaal. ProPatria gaat opnieuw demonstreren. De extreemrechtse organisatie houdt op 28 februari een mars voor de vrijheid. Het wordt een betoging tegen fundamentalistische moslims. Zo schrijft de organisatie op de eigen Facebookpagina. In de tekst wordt gerefereerd aan de aanslagen in Parijs. De organisatoren van de mars schrijven dat wegkijken geen optie meer is. Het wordt de tweede demonstratie van ProPatria... In augustus demonstreerde de organisatie in de Haagse Schilderswijk. Dat liep volledig uit de hand toen er een tegendemonstratie kwam. Het is onduidelijk waar Pro Patria volgende maand gaat demonstreren. Eerste Kamerlid voor D66 Marijke Scholte is afgelopen avond flauwgevallen tijdens een lang debat. Ze stond op dat moment achter het spreekgestoelte in de Senaat. Volgens de woordvoerder van de Eerste Kamer gaat het weer redelijk met de 68-jarige senator. Ze is door de GGD onderzocht en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In Wateringen wordt de hele nacht doorgewerkt om de straten van de buurt waar asbest is neergekomen schoon te maken. Vorige nacht kwam de schadelijke stof vrij bij een heel grote brand in de Zuid-Hollandse gemeente. Tientallen mensen werden geëvacueerd en andere omwonenden mochten een groot deel van de dag niet naar buiten. Dat verbod is inmiddels opgeheven, maar omdat er nog asbestdeeltjes in tuinen en struiken zitten, wordt geadviseerd zo min mogelijk naar buiten te gaan. Meer dan 100 asielzoekers die worden opgevangen in de vluchtgarage in Amsterdam moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Steven van Justitie gaat de garage in Zuidoost ontruimen. De bewoners zijn per brief geïnformeerd. De woordvoerder van de vluchtgarage is woedend. Volgens haar liegt Teven wanneer hij zegt dat de mensen die terug naar hun eigen land moeten terecht zijn afgewezen voor een verblijfsvergunning. Wanneer de Amsterdamse vluchtgarage ontruimd wordt is niet bekend.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 ない 106.9 ZFN take me down Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car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 Deeply dippy about the fun we had Deeply mad, mad for the fun we had Oh my love, I can't make head nor tail hip about the way you walk A contact sport Let the neighbors talk Deeply dip behind you, Superman Dippy pat your Spanish eyes Sierra smile Legs that go on for miles and miles Oh, see those legs, man set sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for seas of passion now. I'm taking a hot tub. is ZFM.